Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Oud-eurocommissaris Nelly Kroes heeft in het geheim gelobbyd voor de Amerikaanse taxidienst Uber. De Europese Commissie had haar verboden om een functie aan te nemen bij het bedrijf. Oud-eurocommissarissen moeten een zogenoemde afkoelperiode aanhouden om belangenverstrengeling te voorkomen. Onderzoeksjournalisten wereldwijd bestudeerden meer dan 100.000 interne documenten van Uber. Ook journalisten van Trouw en het Financiële Dagblad kregen deze Uber-files in handen. En daaruit blijkt dat Nelly Kroes in 2015 en 2016 lobbyde voor Uber. Ze belde met topambtenaren en premier Rutte om voor Uber invloed uit te oefenen op de taxiewetgeving. De politie heeft meerdere boetes van een paar honderd euro uitgedeeld... aan mensen die gisteravond de A37 blokkeerden, meldt RTV Drenthe. Aan het protest deden alleen personenauto's mee. Wie erachter zit is niet bekend. Veel auto's reden met een omgekeerde Nederlandse vlag. Twee dagen na de moord op oud-premier Abe hebben veel Japanners bij de hogerhuisverkiezingen op zijn partij gestemd. De liberaal-democratische partij van Abe en de huidige premier behoudt samen met de andere coalitiepartij de meerderheid. De officiële uitslag volgt morgen. De negende etappe van de Tour de France is gewonnen door Bob Jungels. De Luxemburger was in een bergrit de beste van een kopgroep van 21 man... en kwam solo over de finish. De Spanjaard Castro Viego werd tweede en zijn landgenoot Verona derde. Tadej Pogacar behoudt de gele leiderstrui. De Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen. Max Verstappen was begonnen op pole position, maar hij eindigde als tweede. hij reed wel de snelste ronde en gaat nog altijd aan de leiding in de WK-stand. Lewis Hamilton werd in Oostenrijk derde. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen begint bewolkt, later meer zon en het wordt dan tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer kan vrijwel overal moeiteloos doorrijden, behalve op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schorrol en Bergen rijdt het verkeer langzaam over 4 kilometer.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 I going to down my head, cause I lost my mind. B is back and I'm sleeping real good at night. The queen's in the front and the dom's in the back. Ain't taking no flicks, but the whole click snap. There's a whole lot of people in the house. Trying to smoke with the yak in your mouth block outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside.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 Ben je vaak alleen tussen de mensen, niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan weer opstaat Kijk jezelf aan en laat dan weten Hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden Vieren, wat zoveel nog te vieren Als je dat vergeet, mag jij me vragen Hoe ik dat toen deed in mijn verhalen Maar als jouw vader of jouw moeder Jou niet ziet of jou niet hoort Als je zoveel steeds moet voelen Gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer was nice, the party was pumping. Hey, yeah. B-I-O. And everybody having a ball. Ha, ha. B-I-O. Until the fellas started name calling. B-I-O. And the girls respond to the call. Ha, I hear a boy shout out. Who let the dogs out? Who, who, who, who, who? Cause you believe on this get out Get back Ruffy, bash Ruffy Get back you flea infested mongrel Gonna tell myself I am man no get angry Hey yeah, yeah Two eighty girls calling them canine Hey yeah, But they tell me hey man start up the party You put a woman in front and a man behind I have a woman shout out Doggy is nothing if he don't have a bone.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 One day I'll get fat and sit in my chair, lion in the morning sun. Making the most of my full head of hair, lion in the morning sun. What about all the grass between your toes? It's a part of you and a part of me.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 Come, baby, girl, enough, no time for wait. Don't want run you down, don't want change. what me desire. Beat it with the wire, make me sing out like a choir. Come here, Sean, come give me little light, spark it up.